Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kan je bijna niet ontgaan zijn. Duizenden klimaatactivisten waren gisteren te vinden op de snelweg, de A12 bij Den Haag. Daar demonstreerde Extinction Rebellion tegen de bijdragers van de overheid voor fossiele brandstof als aardgas. Actie voor de Paal ziet dat de demonstraties steeds meer effect hebben. Je ziet nu dat eh, minister Jette bijvoorbeeld zich voor de camera's nu moet eh, verantwoorden... waarom eh, de overheid nog steeds niet, niets doet aan het afbouwen van die fossiele subsidies... en nog steeds niet eens weet hoeveel het is. Het is zo'n no-brainer dat, dat de politiek er nu ook niet meer omheen kan... nu er zoveel commotie omheen is ontstaan. Volgens de politie zijn er gisteren honderden demonstranten opgepakt. De premier van Israël heeft extra maatregelen aangekondigd... om daders van terroristische aanslagen harder te straffen. Zo willen ze de huizen van de daders slopen. Maar dat is niet het enige, vertelt correspondent Nasra Habib Allah. Daarnaast heeft hij ook gezegd dat hij meer burgers wil bewapenen. Daar is een wetswijziging voor nodig om het makkelijker te maken... om bepaalde mensen eh, een wapenvergunning te geven. En die wetswijziging die wil hij dus versneld gaan doorvoeren. De afgelopen dagen zijn in het land meerdere aanslagen gepleegd. Vrijdag schoot een Palestijn zeven mensen dood bij een synagoge. En gisteren schoot een Palestijnse jongen van 13 twee Israëliërs neer. Zij raakten zwaar gewond. En gisteravond zijn de ZEP Awards uitgereikt. De prijzen voor beste tv-programma's voor kinderen. Op de groene loper voorafgaand spraken we met klokhuispresentator Pascal en Manouk. Oeh, ik vind het wel spannend. Maar ik verwacht wel dat er een kansje is, hoor. <laughs> Ja, ja, ja, zeker weten. Moet je nooit zeggen, hè, eigenlijk. Dan ga je jinxen. Oh, dan jinx ik het. Oeh, we gaan het zien. Ja, gejinxed of niet, het Klokhuis was wel de grote winnaar van de avond. Al vanaf 1988 is het op tv. En nog steeds leren kids elke dag over allerlei dingen. En dan een bijzondere voetbaluitslag gisteravond in Alkmaar. AZ speelde daar tegen FC Utrecht, waar beide teams vijf keer scoorden. Dat was een grote verrassing voor AZ-trainer Pascal Jansen. Een neutrale kijker heeft denk ik genoten, maar van onze kant eh, is het natuurlijk iets minder prettig. Wij moeten gewoon echt dit punt moeten we gewoon koesteren. Want als je na 20 minuten 2-0 achter staat en je kijkt naar de verdere verloop van, eh, van deze wedstrijd... ja, dan is het natuurlijk krankzinnig dat het nog zo loopt. En dan nog het weer. Het is bewolkt, vooral in het noorden af en toe wat regen. Het is tussen de 3 en 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bij Amsterdam op de ring, daar staat een file voor de Koentunnel richting Den Haag. Dit kwam om door een te hoog voertuig. Die is inmiddels wel weer weg, maar houden we nog wel rekening met een 3 kilometer file en een kleine 10 minuten oponthoud.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 En vandaag staat de jazz trompet centraal. Het is een van de favoriete instrumenten voor mij in de jazz. Het zijn de nummers die je in de films ziet, in het nachtleven van de films vooral, die mij de jazz ingetrokken hebben. En het eerste nummer is daar een mooi voorbeeld van. Het is het nummer Black Coffee van Peggy Lee. Het is ehm, eh, eigenlijk eh, de eerste opgeschreven in 1948 door Sonny Burke. Toen was er al discussie over van wie heeft het nou eigenlijk geschreven. Want Mary Lou Williams die vond dat het erg leek op What's the Story Morning Glory die zij in de jaren 30 had ehm, eh, gecomponeerd. En eigenlijk als je nog verder terugkijkt... dan zouden de eerste melodieën wel uit eh, de jaren 20 kunnen komen...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 To maybe van Peggy Lee. En dit is het soort trompet waar ik, eh, verliefd op werd eh, heel lang geleden. En wat ik nog steeds zo mooi vind. Ik ga verder met Jack Sheldon. Een trompetist die eh, ook bekend is van de televisie. Hij zingt ook. En hij heeft geweldige ja, muziek gemaakt gaat luisteren naar het nummer Angel Eyes. Hij wordt vergezeld door een aantal bekende mensen... zoals Barry Harris op piano, Rufus Wright op bas en Ben Riley op drums en Jerry Dodgen op sax. Angel Eyes, het nummer komt van het album Playing for Change, Jack Sheldon. Jack Sheldon, een meester in het, eh, wat ze noemen het middentempo. Eh, ik had hem eh, nog niet heel veel van hem gehoord. En voor mij dus weer wederom een nieuwe ontdekking in de jazz. Niet zo heel lang geleden. En zo blijf ik mezelf verbazen omtrent de nieuwe artiesten. mooie nieuwe albums die ik tegenkom na al die jaren. Het volgende wat ik heb klaar liggen is van Teus Nobel. De Nederlandse Teus Nobel. Ook een geweldige trompetist. In... 2021. In mei heeft hij in eh, Tilburg in de jazzclub Paradox een live album opgenomen. En ehm, daarop speelt hij samen met Alexander von Popta op piano... en Jeroen Vierdag op bas en Tuur Mons op drums. Het nummer heet Merino. Het album heet The Pleasure is the Measure. Gaat u luisteren naar de Teus Nobel Liberty Group. geluisterd naar Teus Nobel met Merino... van het album Pleasure is the Measure uit 2021. Eh, ik kan het nummer helaas niet helemaal draaien... omdat het eh, ja, gewoon te lang duurt, bijna 9 minuten. En ik heb nog veel meer mooie muziek klaar liggen. En een daarvan is een eh, album van Miles Davis, Kind of Blue. Een speciale uitvoering uit 2008. En daarvan ga ik draaien Blue in Green... En ja, dit, dit album is een van de mooiste jazzalbums uh, die gemaakt is. Dus geniet van Blue in Green, Miles Davis. Miles Davis met Blue in Green. En natuurlijk wordt hij hierop vergezeld door John Coltrane. En over John Coltrane gesproken. Ik heb natuurlijk ook een aantal nummers... Eh, die niet zo heel erg met een eh, bekende trompetspeler te maken hebben. En het volgende nummer wat klaar ligt... is van het Ferdinand Povel kwartet. Dat is een, ehm, een kwartet wat ehm, bestaat naast Ferdinand Povel... Wim overgaan op gitaar, op bas Rob Langrijzen en op drums ehm, John Engels. Het is opgenomen in eh, Leersum in 1988... En eh, Ferdinand Povel speelt uh, tenorsax op een aantal nummers... en sopraansax op de resterende nummers. Hij heeft een geweldige stijl en ehm, hij lijkt een beetje in zijn stijl... op de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes. Het nummer heet Old Folks. Het komt van het album Some Other Blues van het Ferdinand Povel Quartet. het onder andere naar de mooie gitaarklanken van Wim Overgouw. En natuurlijk speelt hij samen met ehm, Rob Langerijs, John Engels en Ferdinand Povel op dit eh, mooie nummer. Het nummer duurt helaas te lang om eh, helemaal te draaien. Ik ga verder met eh, een andere saxofonist, namelijk met Sonny Rollins. het komt van het album The Standard Sonny Rollins uit 1965. En naast Sonny Rollins op de Noorsax Herbie Hancock op piano, Bob Crenshaw op bas, Mickey Roker op drums. Het nummer heet Winter Wonderland, Sonny Rollins. Sonny Rollins met eh, Winter Wonderland. Ik ga verder met eh, opnieuw een trompetist, Terrell Stafford. Hij heeft een eh, album gemaakt dat heet This Side of Strayhorn. En dat gaat natuurlijk over Billy Strayhorn. Billy Strayhorn, de arrangeur en pianist die in de band van Duke Ellington speelde... en die samen met Duke Ellington heel veel muziek geschreven heeft. En naast... Ehm, de muziek van Duke Ellington heeft hij ook eh, zelf heel veel stukken gecomponeerd. Terrell Stafford zelf is een, ehm, eh, trompetist. Hij is eh, een grote fan van Lee Morgan. Lee Morgan is ook een van mijn favoriete trompetisten. Die komt straks nog aan bod in het tweede uur. En hij speelt hierop samen met Bruce Bart op piano... Peter Washington op bas, Dana op drums. En ehm, gaat u luisteren naar Multicolored Blue van Terrell Stafford. trompetist Freddie Hubbard. Het is het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz. Dus ik ben eh, gewoon weer terug na het nieuws van 11 uur... met nog veel meer mooie jazzmuziek... waarin de trompet centraal staat. Het nummer wat ik klaar heb liggen van Freddie Hubbard heet Caravan. Het is natuurlijk door vele artiesten eh, uitgebracht... en het is eigenlijk volgens mij voor het eerst groot geworden... onder eh, de vlag van Duke Ellington. Naast Freddie Hubbard op trompet, Curtis Voller op trombone... John Gilmore op tenorsax, Tommy Flanagan op piano, Art Davis bas, Louis Hayes op drums. Het is opgenomen in 1962. Het is opnieuw uitgebracht in 2011 onder de noemer The Artistry of Freddie Hubbard, Caravan. die was plotseling klaar. Dat was nog niet helemaal eh, verwacht. Dit was eigenlijk het laatste nummer van het eh, eerste uur van CFM Jazz. En na het nieuws van 11 uur zijn we terug met eh, Gene Emmons. Een tenorsaxofonist en hij speelt met een groot aantal mensen samen.